Vijf uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In Athene is gisteravond urenlang overlegd over de vorming van een overgangsregering en de benoeming van een nieuwe premier. Het is nog niet bekend wat het overleg heeft opgeleverd, al zei een woordvoerder wel dat er vooruitgang is geboekt. De socialistische PASOK van en de conservatieve Nieuwe Democratie moeten de overgangsregering samenstellen. Oud-ECB-topman Papadimos wordt getipt als de belangrijkste kandidaat voor het premierschap. Hij was onder andere president van de Griekse Centrale Bank toen het land toetrad tot de euro. Intussen houden de andere eurolanden Griekenland onder druk. De ministers van Financiën vragen de leiders van de twee grote Griekse partijen om een brief waarin ze met een handtekening bevestigen dat ze aan de eisen voor de noodsteun willen voldoen. In Los Angeles heeft de jury in de Michael Jackson rechtszaak zijn persoonlijke dokter schuldig bevonden aan zijn dood. Dokter Conrad Murray wordt verantwoordelijk gehouden voor het toedienen van de fatale dosis medicijnen aan Jackson. Zelf heeft Murray altijd volgehouden dat Jackson verslaafd was aan de zware slaapmiddelen en die vlak voor zijn dood in een. 2009 heeft ingenomen. Murray werd de privéarts van Jackson om hem weer fit te krijgen voor de reeks concerten die hij zou gaan geven. Murray gaat mogelijk vier jaar de cel in en kan zijn doktersvergunning kwijtraken. Op 29 november krijgt hij van de rechter te horen wat zijn straf is. Archeologen zeggen dat ze twee scheepswrakken hebben ontdekt van de vloot van de legendarische Britse kapitein Francis Drake. De vondst werd vorige maand gedaan voor de kust van Panama. Drake zou daar ook zijn zeemansgraf hebben gekregen. De archeologen denken dat hij in een lode kist op de zeebodem ligt. Volgens de overlevering is de Britse piratenkapitein in volle wapenrusting in de lode kist gelegd. De schepen die zijn gevonden heten de Elizabeth en de Delight. Francis Drake, die leefde van 141540 tot 1596, is een van de grootste zeehelden uit de Britse geschiedenis.